Drie uur. een Boekraat met het NOS Journaal. De ChristenUnie wil dat voortaan alleen nog vuurwerk mag worden afgestoken door plaatselijke vuurwerkclubs. Als die toestemming krijgen van de gemeente, kunnen deze clubs volgens de regeringspartij als enige met vuurwerk het nieuwe jaar inluiden. Voor de rest is vuurwerk verboden. Sinds de onrustig verlopen jaarwisseling is de discussie over een vuurwerkverbod weer opgeleid. Zo is er voor het eerst een meerderheid in de Tweede Kamer voor het verbieden van knalvuurwerk en vuurpijlen. Het kabinet praat vandaag over de jaarwisseling, maar zal waarschijnlijk nog geen knopen doorhakken over een eventueel verbod. In een extra beveiligde gevangenis in Engeland hebben twee gevangenen vijf bewakers aangevallen en verwond. Ze gebruikten zelfgemaakte steekwapens en droegen nagemaakte bomvesten, melden Britse media. Bij de aanval in de Whitemore-gevangenis werd één cipier neergestoken. De andere vier kwamen het slachtoffer te hulp en liepen daarbij verwondingen op. Een van de aanvallers is veroordeeld tot 22 jaar cel... voor het beramen van de onthoofding van een Britse militair, meldt de BBC. In de Whitemore-gevangenis zitten ruim 450 criminelen... onder wie een aantal veroordeelde terroristen. In de Zuid-Franse stad Montpellier heeft de politie een supermarkt schoongeveegd... nadat boze klanten weigerden te vertrekken. Ze eisten dat ze televisies mochten kopen tegen een sterk gereduceerd tarief... maar daar wilde het winkelpersoneel niet aan. Door een storing lieten de digitale prijskaartjes korte tijd een verkeerde prijs zien... Enorme flatscreen-tv's kosten daardoor slechts 30 euro. Volgens de winkel konden de klanten weten dat de prijs niet klopte... en gold daarom de reguliere prijs. Tot ver na sluitingstijd bleven de ontevreden klanten met hun tv bij de kassa staan... totdat de politie ingreep. Het weer, vannacht regen en een minimumtemperatuur van een graad of 7.